Het gaat om Nederland 1, Nederland 3, SBS 6 en Net 5... De zenders zeggen dat ze soms onbedoeld te veel reclame uitzenden als een programma uitloopt. De aansluitende reclame begint dan pas het volgende uur terwijl in dat uur ook al reclame gepland staat. Daardoor is in één uur per saldo langer dan de limiet van 12 minuten tv-reclame te zien. Het opruimen van de ravage die op veel plaatsen in Nederland is aangericht door het noodweer zal nog wel enige dagen duren. In Gelderland, Brabant en Limburg moeten een paar duizend omgewaaide bomen worden opgeruimd. Bij verzekeringsmaatschappijen stromen vandaag de meldingen over storm- en regenschade binnen. Het kabinet wil het mogelijk maken via de computer aangifte te doen van een huwelijk. In het nieuwe systeem kunnen mensen elektronische vereisten gegevens aanleveren. De gemeente controleert de informatie in het bevolkingsregister en als er geen onduidelijkheden zijn, kan een afspraak gemaakt worden voor het huwelijk. Nu moeten allerlei stukken worden ingeleverd. Het kabinet wil ook digitale aangifte mogelijk maken bij geboorte, overlijden en geregistreerd partnerschap. Duitsland kan zijn overheidstekort al in 2012 hebben teruggebracht tot de Europese limiet van 3%. Dat is een jaar eerder dan was verwacht, zo meldt het Duitse ministerie van Financiën. Dat baseert zich op de jongste cijfers over de sterk aantrekkende Duitse economie. Die zijn zo bemoedigend dat de Duitse regering optimistisch is over het snel terugbrengen van het begrotingstekort. Australische wetenschappers hebben een aantal prehistorische zeedieren ontdekt die onder het Great Barrier Reef leven. Onder de nieuw ontdekte diersoorten was onder andere een prehistorische haai. De wetenschappers deden de ontdekking weer toeval. Ze waren bezig de vervuiling van het Great Barrier Reef op grotere dieptes in kaart, kaart te brengen. Het weer wisselend bewolkt, hier en daar een bui.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 I need you, I need you. Come into my yeah, life, yeah. boy, I adore you. Let's do it, let's do it. Come into my life, I'm down boy, with it. I adore yeah. you. Come on, come on. Come into my yes.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 It used to seem we were number one, but now it sounds so far away. I had a dream. ritme van ZFM.